Renske van der Zallen met het NOS Journaal. De Amerikaanse overheid heeft besloten om weer verder te prikken met het Janssen-vaccin. Dit na advies van gezondheidsautoriteiten... die zeggen dat de voordelen van het vaccin opwegen tegen de zeer zeldzame bijwerkingen. Vorige week stopte de VS met het vaccin van de Leidse farmaceut... nadat een paar mensen ernstige bloedstollingsproblemen hadden gekregen. Uitzetting van illegale migranten loopt vaak stuk... omdat herkomstlanden niet meewerken aan terugkeer, schrijft de Telegraaf. Afgelopen jaren gebeurde dat ruim 13.000 keer. Het herkomstland moet helpen als een migrant geen paspoort meer heeft. In veel gevallen liep de uitzetting spaak omdat een land helemaal niet reageerde op een verzoek van Nederland. Tweede Kamerleden die dachten dat ze deze week via Zoom spraken met een medewerker van de Russische oppositieleider Navalny zijn bedrogen. De man die ze spraken was een imitatie van de stafchef van de Russische oppositieleider, Volkov. Kamerleden zijn verontwaardigd. Ze willen nu alsnog een gesprek met de echte Volkov. De Amerikaanse president Biden komt naar Europa. Op 11 juni gaat hij eerst naar een G7-top in Engeland en naar Brussel... voor een ontmoeting met de leiders van de Europese Unie. Een dag later heeft Biden een topontmoeting met de leiders van de NAVO-landen... onder wie de Turkse president Erdogan. Het is de eerste buitenlandse reis van de Amerikaanse president... sinds zijn aantreden in januari. NSC SC Cambuur is officieel kampioen in de eerste divisie. De Vriezen wonnen gisteravond met 4-2 bij Jong AZ en promoveren hierdoor naar de eredivisie. Vorige week werd al duidelijk dat de club uit Leeuwarden het kampioenschap eigenlijk niet meer kon ontgaan.